Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de ontspoorde kabeltram in Lissabon is opgelopen tot 15. Zeker 18 mensen raakten gewond, van wie er een aantal in kritieke toestand zijn. En de kenmerkende gele tram is populair onder toeristen... en brengt zijn steile heuvel in de Portugese hoofdstad op en af. Onder de slachtoffers zijn Spanjaarden en Duitsers. Vermoedelijk is de kabel van de tram losgeraakt door een defecte rem. Vandaag is een dag van nationale rouw in Portugal. In een woning in Geldrop bij Eindhoven is een vrouw van 83 neergestoken. Haar man, ook 83 jaar, is aangehouden en meegenomen door de politie. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of de man ook verwondingen heeft is niet bekend. De politie doet onderzoek in de woning. De federale rechter heeft de regering Trump opgedragen... om de miljardenkorting van de Harvard-universiteit terug te draaien. De Amerikaanse president besloot begin dit jaar om de toelagen... voor de prestigieuze universiteit met miljarden dollars te korten... omdat Harvard te weinig zou hebben gedaan tegen antisemitisme. De rechter spreekt van een illegale vergeldingsactie... Of Harvard het gekorte geld alsnog krijgt, dat is nog maar de vraag. De regering Trump gaat in een hoger beroep. De universiteit houdt rekening met een lange juridische strijd. En optoppen, het plaatsen van een extra laag op een gebouw... wordt maar weinig gebruikt als oplossing voor het woningtekort. Dat concludeert ABN AMRO. Eerder werd duidelijk dat het tot wel 100.000 extra woningen op zou kunnen leveren. Maar er zijn vaak praktische bezwaren. Zo moeten corporaties en verenigingen van eigenaren toestemming geven. En ook is het moeilijk om extra parkeerplaatsen te regelen. Steden zijn volgens ABN de beste plek voor het optoppen. Daar staan veel complexen met platte daken... en is het goed te combineren met het verduurzamen van een gebouw.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 In een woning in Gelderop in Brabant is een vrouw van 83 neergestoken. Haar man, ook 83 jaar, is aangehouden en meegenomen door de politie. De vrouw ligt gewond in het ziekenhuis. En er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van optoppen voor het woningtekort. Dat zegt ABN AMRO. Daarbij wordt een prefab woninglaag op een gebouw gezet. En vaak geven corporaties en verenigingen van eigenaren geen toestemming. Ook zijn extra parkeerplaatsen moeilijk te regelen. Het weer de dag begint zonnig, later met bewolking en kans op buien.